Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oekraïne is blij met de Leopard-tanks die Duitsland en mogelijk ook andere Europese landen gaan leveren. De onderminister van Buitenlandse Zaken spreekt van een historisch besluit dat op het slagveld een gamechanger zal zijn. Volgens Duitse media zal Duitsland vandaag groen licht geven voor de leveringen. Dat gebeurt nadat er de afgelopen dagen is overlegd met de Amerikanen... die mogelijk ook tanks gaan leveren. De Russische ambassadeur in de VS zegt dat dat een grove provocatie zou zijn. Afgelopen jaar overleden opnieuw meer mensen dan verwacht, meldt het CBS. De belangrijkste oorzaken zijn de griep en corona. In 2022 overleden in Nederland ongeveer 170.000 mensen, 9% meer dan verwacht. Die oversterfte was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar was relatief het hoogst bij mensen onder de 50 jaar. Waarom is onduidelijk. Tijdens de coronapandemie werd veel reguliere zorg uitgesteld, maar het CBS meldt niet of dat bij de oversterfte vorig jaar een rol kan hebben gespeeld. De oversterfte was wel iets lager dan in 2020 en 2021, de piekjaren van de coronapandemie. Het OM looft 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de man die zaterdag in Zwijndrecht schoot op zijn ex en haar moeder. De moeder overleed ter plekke. De dochter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Sinds zaterdag wordt er gezocht naar de schutter. Bij Japan is een vrachtschip gekapseist. Aan boord waren 22 opvarenden. Vier van hen zijn gered door een schip dat in de buurt was. Naar de 18 anderen wordt nog gezocht. Het vrachtschip was geladen met hout en voer onder de vlag van Hongkong. Het kwam op de Oost-Chinese zee in nood, waardoor is onduidelijk. Er stond wel veel wind. Het weer. Vannacht veel bewolking, minima rond het vriespunt. Bij opklaringen kan het licht vriezen. Lokaal kan het mistig zijn. Daarna een overwegend bewolkte dag met af en toe zon.